Je hoort D66-leider Rob Jetten. Er kan geen vrede zijn in Oekraïne als de Oekraïners niet zelf aan tafel zitten en zelf kunnen bepalen wanneer de oorlog eh, voorbij is. En ook zelf over die voorwaarden eh, gaan. Dus zorgwekkende signalen dat Amerikanen en de Russen achter de rug van Oekraïne om uh, eh, hierover spreken. En u weet, D66 en CDA zijn allebei groot voorstander van het voortzetten ook van de steun aan eh, Oekraïne, zodat ze kunnen blijven doorvechten. Jetten, zijn CDA-collega Bontebal en informateur Buma praten onder meer met een delegatie van de NAVO en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Meer nieuws uit Den Haag, want het kan zomaar zijn dat je Geert Wilders binnenkort een debat ziet leiden in de Tweede Kamer. Nu VVD'er Tom van Kampen is gekozen als nieuwe Kamervoorzitter voorzitter mochten de grote partijen ondervoorzitters aandragen. Die vervangen de voorzitter als hij niet kan of iets anders heeft. Wieke Paulusma van D66 is benoemd tot eerste ondervoorzitter. PVV-leider Wilders is de nummer 2. Woningcorporaties hebben afgelopen jaar veel nieuwe huurwoningen gebouwd. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2014. Dan zijn het er nog steeds niet genoeg om te voldoen aan de vraag. En volgens corporaties wordt het nog lastig om de komende jaren te blijven bouwen. Ze geven al vier jaar meer geld uit dan ze binnenkrijgen. En op de Grote Markt in Brussel komen ze al helemaal in de kerststemming. Daar is vandaag een enorme kerstboom neergezet. En die komt uit de tuin van Magda. Ooit een klein schattig boompje, inmiddels uitgegroeid tot een reus van 20 meter. Magda was bang dat de boom tijdens een storm op haar huis zou vallen. Toch is het moeilijk afscheid nemen. Nu begint het wel echt. En nu drinkt het echt wel door. Met de liften. Nog, nog, nog. Stop. Ik had nooit niet gedacht dat dat... Eh, ja, dat zou emotioneel zo zijn eigenlijk wel. Dat zal een beetje moeten slijten waarschijnlijk. Hè? Misschien als we hem in Brussel zien staan en is mooi versierd, dat dat een beetje helend werkt dan, toch? Ja. Op de Grote Markt in Brussel is nu goed te zien hoe groot die is.